Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij de plek waar maandag een explosie was in Rotterdam... is afgelopen avond de ME ingezet. De zoektocht naar nog twee vermiste personen en de sloopwerkzaamheden... werden eerder op de avond tijdelijk stilgelegd. Het gebeurde omdat er onrust was onder familieleden van de vermisten... en onder buurtbewoners. Ze zijn bang dat er meer puin belandt op de twee vermisten... De sloop van het pand gaat vannacht door. Afgelopen dag werd er ook al een lichaam onder het puin vandaan gehaald... door familieleden, begeleid door agenten. Vorig jaar kwamen er meer asielzoekers naar Nederland dan het jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim 38.000 mensen vroegen vorig jaar asiel aan in Nederland. Dat zijn er zo'n 2.500 meer dan het jaar ervoor. Syriërs vormden de grootste groep, net zoals in de afgelopen jaren... Ook kwamen er veel asielzoekers uit Turkije, Jemen en Eritrea. Van alle asielzoekers was driekwart man. Demonstranten hebben hun acties bij de toeristische trekpleister Machu Picchu in Peru beëindigd. Omwonenden en touroperators hadden een week lang de toegang tot het gebied geblokkeerd. Ze waren woedend dat de kaartverkoop voor de voormalige Inca-nederzetting geprivatiseerd was. De demonstranten beëindigden hun actie nadat de minister van Cultuur had beloofd de kaartverkoop te verplaatsen naar een online platform dat wordt beheerd door de nationale overheid. De 50-jarige man, die ervan wordt verdacht dat hij twee mensen heeft doodgeschoten in Wijtenveen, blijft langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie denkt dat Richard K. de slachtoffers twee weken geleden met voorbedachte raad heeft omgebracht en spreekt daarom van moord.